Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Biden ziet af van een tweede termijn. Hij trekt zich terug als presidentskandidaat, heeft hij bekendgemaakt in een brief op X. Biden maakt wel zijn huidige termijn af, die duurt tot januari. Hij spreekt zijn steun uit aan vicepresident Kamala Harris als nieuwe presidentskandidaat namens de Democraten. De 81-jarige president kwam de laatste weken steeds meer onder druk te staan... vanwege zijn hoge leeftijd en zwakke mediaoptredens. Onder meer de democratische leiders in het congres zouden hem hebben opgeroepen een stap opzij te doen. Biden had de voorverkiezingen binnen de Democratische Partij met overmacht gewonnen... maar is nog niet formeel als presidentskandidaat aangewezen. Die keuze wordt volgende maand gemaakt op de Democratische Partijconventie. Zijn republikeinse rivaal Trump reageerde meteen op het terugtreden van Biden... en noemde hem verreweg de slechtste president in de geschiedenis van ons land. Mocht Harris de nieuwe democratische kandidaat worden... dan denkt Trump dat zij nog makkelijker te verslaan is dan Biden. In Israël zijn de eerste duizend ultra-orthodoxe joden opgeroepen voor de dienstplicht. De komende weken volgen er nog 2000. Tot nu toe hoefden ultra-orthodoxe joden niet het leger in... maar het Israëlische Hoge Rechtshof bepaalde vorige maand dat dat discriminerend is. Premier Netanyahu wilde de uitzondering behouden... onder druk van ultra-orthodoxe partijen in zijn regering. De Sloveense wielrenner Pogacar heeft ook de afsluitende tijdrit van de Tour de France gewonnen. Op de finish in Nice was hij ruim een minuut sneller dan de Deen Vingegaard en de Belg Evenepoel. Samen vormen ze ook de top 3 van het eindklassement. Het is voor Pogacar de derde Tourzege. Het weer. De laatste regenbuien trekken weg uit het oosten van het land.